Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus... is de afgelopen dag met 175 toegenomen naar 1039, heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat zijn er meer dan er gisteren bij kwamen. Toen waren er 93 nieuwe meldingen van mensen die zijn overleden aan het virus. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 722. Bijna 5000 mensen liggen nu in het ziekenhuis met corona of hebben er ingelegen. Dat zijn niet allemaal mensen die op de intensive care zijn opgenomen. In Spanje loopt het aantal geregistreerde coronabesmettingen richting de 100.000. Het aantal doden dat er de afgelopen 24 uur is bijgekomen staat op 849. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen dagen... maar het stijgingspercentage ligt volgens de Spaanse autoriteiten wel wat lager... In Spanje zijn voor zover bekend ruim 19.000 mensen genezen. De meerderheid in de Tweede Kamer noemt het besluit om de opening van vliegveld Lelystad uit te stellen onvermijdelijk en terecht. Ook de VVD, de grootste voorstander van opening, vindt het verslaan van het coronavirus nu belangrijker. De opening wordt verschoven naar november volgend jaar. Volgens minister van Nieuwenhuizen is dat geen probleem... omdat de luchtvaart vanwege het virus praktisch stil ligt. Museum Singer in Laren wordt extra beveiligd na de inbraak van gisternacht... toen een schilderij van Vincent van Gogh werd gestolen. Het museum zegt dat de beveiliging op orde was. Die was afgestemd met deskundigen en verzekeraars. Welke maatregelen het museum verder heeft genomen is niet bekendgemaakt. Het politieonderzoek naar de inbraak bij Singer is in volle gang. Het is nog niet duidelijk hoeveel tips er inmiddels zijn. Het weer, veel zon, vanmiddag stapelwolken en het is 8 tot 11 graden.